Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad een resolutie ingediend... waarin de aanval van vannacht op Syrië wordt veroordeeld. De resolutie krijgt alleen de steun van Rusland zelf, China en Bolivia. Volgens de Russische VN-ambassadeur is het internationale recht op een grove manier geschonden. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië hadden met hun beschuldigingen naar de Veiligheidsraad moeten gaan... in plaats van het recht in eigen hand te nemen, vindt hij. De VN-ambassadeur van Amerika zei daarna dat Rusland herhaaldelijk resoluties heeft geblokkeerd over de chemische wapens van Syrië. En persbureaus hebben de eerste beelden getoond van een gebombardeerd doel in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus. Te zien is dat een wetenschappelijk onderzoekscentrum is verwoest. Alleen een paar muren staan nog overeind. Volgens de Amerikanen werden er chemische wapens ontwikkeld. Van de twee andere doelen zijn nog geen beelden verspreid. In de Amerikaanse staat Californië heeft een man een val van een klif overleefd. In de buurt van San Francisco stortte hij met een gehuurd busje 40 meter naar beneden en kwam die in de oceaan terecht. De bestuurder wist zichzelf na de val op de rotsen te hijsen. En hij werd uiteindelijk door de brandweer naar boven getakeld en maakt het naar omstandigheden goed. Het busje dobbert nog in de oceaan. Bij de viering van Oud en Nieuw in Thailand zijn al bijna 200 verkeersdoden gevallen. Meer dan 1900 mensen raakten gewond. In de meeste gevallen was er alcohol in het spel. De jaarwisseling in Thailand is altijd in april en duurt een week. Het dodental loopt vrijwel zeker nog op, want er zijn nog vier dagen te gaan. Het weer, het is nog vrij zonnig en droog. Vanavond trekken vanuit het zuiden enkele buien het land binnen... bij minima van een graad of acht. Morgenochtend vooral in het noorden wat regen... en de rest van het land een mix van wolken en zon bij zo'n 17 graden.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 Ja, jongens, hmm. heerlijk. En wat deze was wel echt heel strak getimed. En dat wou Dit was een goeie. Iedere zondagmiddag de grootste hits van Europa. <laughs> dat. En zondagmiddag heb je ook nog eens hits uit Europa. Ik vond hem goed. Ja. <laughs> jongen, ik heb het niet eens door gehad. Dat is allemaal timing, hoort er gewoon bij. Hey, jongens, we gaan eh, gelijk van start, want eh, we gaan beginnen met de tip van de week. En eh, we gaan weer ja, vanaf oudsher beginnen met de tip van Quinten. Quinten, oh. jij hebt een tip en vertel... Wie is dit en waarom heb je voor deze plaat en deze artiest gekozen? Uh, goeie vraag, Mike. Hele intellectuele vraag. De antwoord is, jij zei in de chat, ik moet de nummer hebben. <laughs> Vervolgens ben ik snel door mijn playlist gaan scrollen. Ik dacht, rehab is chill. Dus, en ik denk, laat ik misschien eens wat anders doen. Als okay. de Chainsmokers. Nou, lekker, lekker. Volgende week weer terug. Nou, mooi. <laughs> dus jij gaat naar een afkeerkliniek toe en wij gaan dat dus ook doen. Rehab, we do. got baggage, but I gotta have it. Ain't no you without a me. There ain't no such thing. Mm. It's never easy. I wouldn't want it to be. I got mood swings, but you're still rocking with me. You make me laugh when I get mad, and I can't stand it. Oh, we drive each other crazy. That's how I like it, baby. Two broken hearts still beating. We need this, cause ain't no one love like we do. You remember summer? We tried to escape the suburbs, but we couldn't leave your covers for each other. Cause ain't no one love like we do. love like we do. Both got a past, but we're getting past them. Go get a couple of duffels and grab your passport. We don't got a destination. Pick your place and let's just go. We drive each other crazy, and that's how I like it, baby. Two broken hearts still beating. We need this, cause ain't no one love like we do. baby. broken hearts still We need this, ain't no one like we do. Ja, ja, dit was de keuze van, uh, van Quinten. En we gaan heel snel door, want we hebben ook eh, nou nog een keuze van, eh, van Patrick klaarstaan. Zeker. Patrick, jij bent eigenlijk voor een artiest gegaan die ik eigenlijk het totaal niet bij jou had, had, achter jou had gezocht. Nee? Echt? Nou, ik, hou ook, ik hou van dat soort muziek. Ik had hun niet bij jou verwacht. Eh, nee, maar, echt, ik heb er eh, echt voor Aangename verrassing. Ik vind het eh, een chill nummer. Jij vindt het een chill nummer. Ja, nou, ik, ik, ja jongens, voor, voor de mensen die Patrick een beetje kennen. Patrick die kiest normaal gesproken wel eens voor wat Nederlandstalig. Iets meer mellow, weet je. Of meer een beetje feest. En je hebt ja, 30 Seconds to Mars. Wat ja, niet helemaal in Patrick's normale categorie valt. Dus ik, ik vind het al heel wat dat Patrick deze keuze heeft gemaakt. En dat is het nieuwe nummer van hun. Patrick, kondig hem maar aan. Ja, dit is... het niet. <laughs> ja. Echt waar, ik denk ik doe zo. Hoe hij ook gewoon nee, niet weet. Het is heel to the victor. Ja, begrijpelijk waarom jullie denken, ja, jullie hebben Patrick's eerste keuze gehoord. 30 Seconds to Mars, heel the Victor. Ja, dit is wel even wat anders, eh, Patrick, dan eh, wij van jou gewend zijn. Eh. Ja, mooi Waarom ben jij voor dit nummer gegaan? ik weet het niet. Ik vind het, niet echt. Het, was het hartstikke leuk, maar... Het kon, het, kon, het klonk gewoon heel goed. En gewoon, ja, die, die sound effects en alles. Nou, de tekst begrijpt hij niet. Nee, natuurlijk niet. Maar het klinkt gewoon lekker. Ja, maakt niet uit. Maar ja, oké. maar die, die, jij vindt het gewoon lekker klinken. Dus ja. dat, is, is, een reden voor jouw keuze geweest. Dat is sowieso altijd maar de <laughs> reden van een keuze. Ja, Nou, kijk, lekker. Dus, eh, Hartstikke goed, hartstikke goed. Trots op jullie. Ja, dus eh, tot nu toe hebben we dus eh, de keuze van Quinn gehoord. Rehab, Noah en met We Do. En hiervoor horen, daarna hoor je natuurlijk 30 Seconds to Mars met Heel to the Victor. Ik ben een beetje voor een oldschool keuze gegaan. Maar ik merk dat ik sowieso de laatste tijd wat meer terug van de nummers van een paar jaar geleden. Vind ik gewoon leuk. Je bent ook wat ouder, dus ja. Ja, dat, dat zeker. Ja, ik denk zeker wel de oudste, stamoudste ben hier in... in dit programma, ja. Dit programma, dat weet ik wel zeker. <laughs> ik, ik ben voor een, voor een nummer gegaan, ja, nogmaals ik, ik, heb de laatste tijd wel gauw wat, al wat nummers waarvan ik denk, ja, dat vind ik gewoon lekker klinken. En dit zijn ook nummers die, die gewoon eh, een twee, drie jaar terug in de zomer gewoon nog helemaal top waren. En nee, maak je geen zorgen. Het is geen Danzo Cadura waar, waar we mee, om de, <laughs> <laughs> over de brug komen. Maar eh, ja, dit is, uh, ja, dit is, ja, ik vind, ik ga, ik ga het niet eens aankondigen. lose it, lose it, lose it. I don't care tonight, she don't care. We like almost there, the right vibe.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 Dat nu echt in volle gang was. Ik, ik, ik betrap mezelf dat ik gewoon... Dat ik gewoon eh, de, de, de, er zijn bepaalde zomerhits die ik beter vind dan de huidige zomerhits die dit jaar misschien nog uit moeten komen of uit zijn gekomen. Waarom? Dat sowieso. Er zit ook een stukje gevoel bij natuurlijk. En muziek moet altijd een stukje gevoel met zich meebrengen. En daarom ben ik eh, deze week gegaan voor Wild Ones van Sia. Eh, je hoorde de keuze ook van Patrick. Hail to the Victor 30 Seconds to Mars. En We Do van Rehab. En dat was de keuze van Quinten. Volgende week hebben we natuurlijk weer nieuwe keuzes eh, voor jullie klaarstaan. En jongens... Even om jullie voor te bereiden straks. Om half negen gaan wij natuurlijk van start met DJ Verlaffel. Dan gaan we de nummer 20 tot en met 10 gaan we erbij pakken. En dan gaan we eens even kijken wie waar is gebleven. En je moet het maar weten. Oh, in de categorie sport. Ja. En Patrick denkt dat hij in het voordeel is. Maar ik, ik, heb slecht nieuws voor je vriend. Dat ben je zeker niet. Ah. Nou, lekker weer dan. Nee, ja, nou, zeg ik, dit, dit zijn echt vragen die moet je maar weten. je moet het maar weten. Mike, sport zit wel in mijn bloed, hè? Nou, dat geloof ik ah, ja, ja. Ah. Weet je, als, als, ik, als ik dit zou hoor... Weet kan je die microfoon niet gewoon uitzetten? Oh, dat kan wel hoor, dat kan zeker wel. Maar weet je, zeggen. laat ik het zo zeggen... Sommige mensen hebben dat, hebben, hebben, eh, ja, kunnen er niks aan doen. Maar dan zeggen ze dat ik het vervelende zieke jongetje ben. Maar ik vind Patrick wel uh, ja, de sick boy.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 reminding me I got these scars to get your love. Keep reminding me, oh, to get your love. Tuurlijk jongens, echt die MC Falafel jongen, wat een held weer. Hero. Heerlijk, Wat zou we heerlijk, hem? heerlijk. Nou, ik, ik denk dat we serieus echt een, gewoon een groot gedeelte in ons programma zouden missen... als we hem eh, niet erbij zouden hebben. Dan had het geen Eurobreakdown geweest. Nee, dat, is zeker, dat is zeker waar. Jongens, het is zover. We gaan de nummer 20 tot en met 10 gaan wij doornemen van de Eurobreakdown. Want op nummer 20, ja, waar we net natuurlijk waren gebleven... staat Logic, Marshmallow en Everyday. Stond vorige week nog op plek 15. En The Weeknd featuring Kendrick Lamar met Pray For Me... stond op 12 vorige week, maar nu op plek 19. Wel even weer een klappertje gemaakt. Eveneens voor Liam Payne en Rita Ora. Vorige week op 10 stonden, eh, nee, staan deze week op plek 18. David Guetta en Martin Garrix staan op 17 eh, deze week met Like I Do. En op plek 16 houdt een beetje zijn plekje vast. Uh, Blockboy, JB en Drake Look Alive. Op plek 15 deze week was toch weer vier plekjes omhoog geschoven. Louis Fonsi, Demi Lovato en Carmela Colpa. Die worden natuurlijk ook bij onze lieve, lieve Fred van eh, Entertainment for You. En The Chainsmokers, Sick Boy op plek 14 deze week. Kygo featuring Miguel, Remind Me To Forget hoorde je net. Op plek 13, Shawn Mendes in My Blood. <laughs> Ja, ja. Op 12 is, is maar liefst, eh, even kijken, volgens mij 17 plaatsen gesprongen omhoog. Dus eh, Patrick, ja, dat is een goede keuze geweest. Zeker. En dan eh, ja, het nummer voor, eh, voor Quint En Quinten beloof alsjeblieft niet dat je gaat schreeuwen. Maar er staat op nummer 11 deze week. Triple X Temptation met... Ah. <laughs> en we ah. hebben... <laughs> op de nummer 10 stond vorige week stond hij op nummer 11 hebben wij, eh, ja, in, eh, in ieder geval hebben wij eh, Justin Timberlake staan met Say Something. We komen straks weer bij jullie terug en dan gaan we ons onder andere voorbereiden op Je Moet Het Maar Weten, de categorie sport. Dus ik ben benieuwd wie gaat er deze week met de titel ik winnaar. hem erin. Ja, weet je het zeker? Ja, zeker. Quinten, ga jij winnen? Quinten die knikt heel zelfverzekerd, ja. Patrick, nou, we gaan het meemaken. don't go there. Justin Timberlake, Chris, Say Something. Ja jongens. Ja, ja. Jongens, het is tijd. Het is tijd. Ik zal jullie er maar eens even bij halen. Want... <laughs> Je moet het maar weten. <laughs> Je moet er maar op komen. Je moet er maar op komen. Je moet er <laughs> maar mee. Hoor. Ja, en oh. dit is de categorie sport. En jongens, je weet het, hè, we gaan naar tempo en houden. Willen jullie eerst een eh, vraag om even warm te draaien? Nou, laten we meteen beginnen. Ja? Ja? We beginnen gelijk, ja. Oké, eh, welke Portugese voetballer was topscorer op de wereldbeker in 1966? <laughs> ja, Patrick. Weet jij dit, Patrick? Nou, Nee. <laughs> Nee, ja, maar als je zegt... Mag ik gokken? Oh jee. Oh jee. <laughs> ik ga, echt, je gaat me waarschijnlijk dood willen slaan, heb ik. Want het zeg ik, ik, trek je koffer nee, ik ga, ik. Ga, ik, durf het niet eens te zeggen. Doe maar gewoon. <laughs> nee, ik ga het niet doen. Jawel. wel? Misschien is het goed. Ik weet Of het is een Argentijnen. Oh, Portugees, hè? Eh, Portugese voetballer. Welke Portugese, Portugese voetballer was topscorer op de wereldbeker in 1966? Dan is hij sowieso echt oud. Ja, goh. Zeker waar. Toen niet. Zeg het nou. Nee, ik weet het niet. Je weet het wel. je zegt niet. ik... Nee. Patrick, doe jij wat? Jullie weten, eh, Patrick? Nee, eh? ik, ga, nee, ik weet het. Ik weet het, man. Jongens, ik moet nu een antwoord hint, hebben. Hint. Ik moet een antwoord hebben. Ja, doe maar een hint. Doe het maar een is hint. niet Maradona. Nee. Oh, eh. dat, was, dat, wou ik zou zeggen eigenlijk. <laughs> ja, dat is dus een uh, Argentijn. Oké, ja, ik wil. Hebben we nog een hint? <laughs> nee, hup, rare. Weet je wel, weet je niet. Ik zeg pas. Pas, pas, Pas. <laughs> Eusebio. Eusebio. Wie? Wie de fuck is dat, man? Dus Oké. de Portugese topscorer in 1966. Dat is hem. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Nee. Nou, ik hoop het. Vraag. Zijn jullie er klaar voor? Ja. doe maar. En dit is voor de snelle, hè? Ja, Hoeveel banen heeft een Olympisch zwembad en hoe lang is het? Jezus. Nee. Niet, oh, ik, mm, Ik ben het niet. Wacht even hoor. Eh ja. Oh. Ik wil het exact aantal banen en exact aantal meters horen. Oh, wacht. Meters ook nog. <laughs> Ja, dat zegt ja, Wat dacht jij in baksteenmeters? Hè? Eh, hoeveel banen, jongens, even opnieuw. Hoeveel banen heeft een Olympisch zwembad en hoe lang is het? Dus hoeveel banen en hoe lang is het zwembad? Kom maar. 10 en 100 meter. Nou, <laughs> eh, nee. hij zit verdomd dichtbij. Ja. Echt? Nou, oké. Ik, ik zeg uh, 900, 225 meter. Zo grap. <laughs> ja, wat, wat, wat zullen we doen? Degene die dichterbij zit? Degene die want... dichterbij zit, denk ik. Ja, ja. want ik, ik moet dan echt Quinten eh, gelijk geven. Wat is het? Nou, het is 8 banen en 50 meter. En jij zat echt heel oh. dichtbij. 10 banen en 100 oh, meter. 50 meter. Ja, het is helemaal niet zo lang inderdaad. Ja. Hè? Ja. Oké, nou, dus ja, dat Waarom weet ik dit niet? Dat is, ja, nou, jij was sport, dus ja... Eh, je denkt zeker dat ik alle voetbalvragen van vandaag de dag ga stellen aan je. Dan zeker dat ik het je makkelijker ga maken. Wie heeft er gisteren gewonnen? Niemand. Oké, dus het staat 1-0 in het voordeel van... Van Quinten. Ja, hartstikke goed. Oh. Dan de volgende vraag. En dat is ook tevens de laatste. Dus ik ben benieuwd. Hangt er als jullie, als jullie gelijk spel hey, creëren? Mag ik trouwens nog protest aanbieden? Nee, mag jij wel. Nee. Want ik zei 9 baan, hij zegt 10 baan. Ja, maar jij zei 250 meter per <laughs> Ja, sorry. Maar hij zat er, als je gemiddeld moet gaan kijken, was Quinten degene die dichterbij zat. Dus niet zeuren, gewoon doorgaan. Ja, man. Ah, oh, Oké, wie bedoelt men met de zwarte bij bij sportwedstrijden? Met de zwarte bij sportwedstrijden. Wie bedoelt men met de zwarte bij sportwedstrijden? De zwarte. Ja. De zwarte bij. Bij, nee, nee, nee, de zwarte. gewoon de zwarte. in ieder geval de zwarte bij een sportwedstrijd. Wat, is het, is het een bepaalde sport? Nee, nee, nee okay, is eh, globaal. globaal. Wat is dit dan weer voor vragen, joh? Ja. De zwarte. De scheids? nee. Ja, ja. Echt? <laughs> Ja. Nee. Nee! Ja! Wat is dit? Je bent Wat is dit dan? Je bent verslagen in eigen Nee, ik Kom hier. Nee. Patrick, lief doen. Nee, lief doen. Nee. Terwijl deze jongens het heel even uitvechten. Ding, man. Ah, je bent gewoon verslagen in eigen huis. Eh, je bent verslagen in eigen huis. <laughs> Dit was de laatste aflevering van Je moet het maar weten. <laughs> staat 3-0 ondertussen. Ja, nou. Oh mijn god, je bent gewoon verslagen in eigen huis. ja. Ja. <laughs> ik, jongens, echt waar. Ik, Nee, maar ik, dit had ik niet verwacht. Echt Hoor je het al in je bloed? Ja, ja ik, echt serieus. Nou, maar ik had, oh, ik had man, wat slecht dit. Ik had wat een slechte, slechte, slechte showmaster ben je. Nee, dan helemaal niet. Jij, jij, jij, bent toch de sportma? Jij zou hem toch wel kloppen? Ja, nou, niet als je dit... Oh, man. Nou, nou, niet als je dit... Nou, je bent ontevreden. Nou, weet je, je mag er niet eens aanvechten ook, echt waar. <laughs> Je had nog echt de oh. kans om hem aan te vechten, maar... Uh... Nee. Jongens, Patrick is gewoon verslagen in eigen huis deze keer. Met, je moet het maar weten. Ja, sorry, ik, heb geen hele rare vragen uitgekozen. Nee. Nee, dit, dit waren echt sportvragen. Ik vond het echt goede vragen. Oké, nou ja, misschien moet ik... <laughs> ja, alleen die van die voetballer was misschien...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 Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Though I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back krijgt nog een kans, eh, Patrick. Ja, maar wil ik wel eerst even zeggen je krijgt gewoon nog een kans. <laughs> ik wil gewoon even zeggen. Nee, je krijgt nog een kans. Ik heb de vraag verkeerd begrepen. Maakt niet uit, maar je hebt hem, je hebt hem gewoon verloren. En ook al had je het, zoals je het nu hebt gezegd, had je dat nog fout gehad. Nee, had ik 25 gezegd. Nee, dan had, hij 100 gezegd, had ik er dichterbij gezeten. Ja, maar ja, dat, dus. dat is gewoon gokken. Nee. Ik ga deze vraag multiple choice stellen. Je krijgt nog één kans om de om te spelen. En anders eh, ga, je maar van straf naar, ga je maar voor straf naar huis. Gewoon uh, vroeg je bed in. Ik zie hier iemand nu in één keer stoel pakken. <laughs> je krijgt nog één kans. We gaan een verliezersronde gaan we spelen. En dit is echt, echt waar. Omdat ik... Aan de ene kant vind ik het zielig voor je. Maar aan de andere kant drie punten is deze. Je bent in eigen huis verslagen. Nee, echt niet. <laughs> ik ga deze multiple choice stellen. En dit moet ook wel eigenlijk. Ehm, dit gaat over een marathon. En ehm, dit is, eh, de vraag is... Wordt de Disney Marathon eh, in ieder geval door wie wordt de, mis, eh, in ieder geval de Disney Marathon in Florida gelopen? Door wie wordt dat gedaan? Is dat A. Eh, door getrainde muizen. B. Door kinderen. C. Volwassenen. D. Schoenen. <laughs> Ja, jullie waren, waren jullie tegelijkertijd of was Quinten eerder? Jullie mogen Quinten, allebei ons de beurt een antwoord Quinten was eerder. Ik gok A. Oh, dat wou ik ook zeggen, maar oké, B. Jullie... <laughs> Die gaan even een Wacht even, wacht even, wacht even. Jongens, we, gaan er nog één keer even opnieuw even invullen. Dus ehm, even kijken. De, de, vraag, de, vraag was, wordt de Disney Marathon, in ieder geval, hoe wordt de Disney Marathon gelopen? Door wie wordt dat gedaan in, in Florida? Wordt dat A, dus gedaan door getrainde muizen? B, door kinderen? C, door volwassenen? D schoenen. Zou ook wel gewoon verpassen. Wacht, ik zeg gewoon C met D. nee, je hebt... nee, Quinten, je hebt <laughs> Quinten, heeft A ingevuld. Jij hebt B ingevuld. Ja, eigenlijk dus is het C met D. Quinten die kiest voor de getrainde muizen. <laughs> ja en jij kiest voor de... W met D. Jij, nee, jij kiest voor de kinderen. Met D, want zonder Sla schoenen rennen ze niet. Jij mag nooit meer op mijn kind passen. Slaat <laughs> Ik heb ik nooit gehoord van een marathon dat kinderen 42 kilometer gaan rennen. Ja, ah, maar Disney marathon, misschien is hij gehalveerd of zo. een marathon is toch een marathon? Ja, dat boeit niet. Dan alsnog. Maar even, eh, willen jullie het weten? Ja, jullie ja, allebei fout? Ja, ah, gewoon allebei gewoon. Bummer. Bomer? Ja, nee, gewoon niet goed. ik dacht wel ja, Dit was dus- waarom noemen ze het Logisch, niet? Ja, nee, dat, in Florida, maar zo is het. Het is zo. Dus <laughs> nogmaals, ook bij de verliezersonde heb je het niet gehaald. In eigen huis ben je verslagen. Dat het is heel vervelend, maar het is gewoon zo. Ja, dit is gewoon extra mijn de verlies gewoon invrijven. Oh, nee, helemaal niet. Dit is gewoon... Uh, eh, maar verlies had ik al. Ik had ik al. fout. Ja, puh. Weet je wat het is? <laughs> Dan geven ze nog een keer de kans om een, hè, om een, om een troostprijs te halen. En verliezen zonder te doen. En dan stel je deze vraag. Nou ja, luister, ik heb je een hele mooie kans gegeven. Maar ja, dat je, als jij hem niet pakt, ja, daar kan ik weinig aan doen. Ik vind het wel een beetje psycho. Misschien een beetje tegelijkertijd eh, past het wel goed bij het nummer. <laughs> Psycho, Ty Dolla Sign, Post Malone. We gaan straks naar nummer 10 tot en met 1 erbij pakken. Wie staat op nummer 1 in deze lijst van de Euro Breakdown? Damn, I ain't been going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I ain't been going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you stuck friends on. I time like four, five to fifth. Ayy, hundred bins inside my short all the shit. Hey, try to stuff it all in, but it don't even fit. Hey, know that I've been with the shits ever since the jit. Hey, I made my first million, I'm like, shit, this is it. Hey, 34 walk through, man, we had every slit. Hey, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, so oh, we get in the rent. And I'm like, whoa. know. Damn, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Momo for clowns and all the balls. Oh, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands off. they be going psycho, my rollie going crazy. Hitting little mama, she wanna have my babies. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip, promise I could take your bitch. All her riding in the old school Chevy, it's a drop top. Bullin' with a thought thought, she gon' give me top top. Just one switch, I can make the eyes drop. Hey! Ay, take you to the smoke shop, we gon' get high. Ay, we gon' hit Rodeo, Dollar Valentino. We gon' hit Pico, take you where I'm from. Take you to the stones, this ain't happen overnight. Now these diamonds real bright. Santa G, still in my pants though. All VVS's, put you in a necklace. Girl, you look beautiful tonight. Stars on the roof, they matching with the jewelry. Damn, my AP going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Momo for clowns and all the balls. Oh, I AP going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend Ja, Post Malone. En Ty Dolla Sign, Psycho. Dat is ook al tegen Quinten. Dit vind ik echt, echt een goed nummer. Daarom ook, eh, ja, gaan we zo eens even kijken waar die staat dan deze week. Yes, het is zover. We gaan naar de grote onthulling toe van deze week. Wie staat er op nummer 1? We gaan beginnen bij de nummer 10. En dan hebben we het over Justin Timberlake featuring Chris Stapleton met Say Something. Stond vorige week nog op plek 11. Op plek 9 deze week Kendrick Lamar en Sa All The Stars. En op nummer 8 Dua Lipa met I Don't Give A Fuck. Twee plaatjes wel weer gezakt. Stond vorige week nog op plek 6. En op plek 9 vorige week Bazzy Mine Nu op plek 7 terug te vinden. Zed, Marin en Morris Gray met nummer The Middle. Op plek 6 en Kelly en Normani Love Lies op plek 5. Rudy Mansell, Jess Glynn, Macklemore, Dan Kaplan staat op plek 4 deze week. En op plek 3 hoorde je natuurlijk net Post Malone, Ty Dolla Sign, Psycho. Knaller van een plaat, mag wel even gezegd worden. Marshmallow en Anne-Marie hebben een flinke sprong gemaakt. Want ja, het zijn zeker vrienden. Die staan op plek 2 deze week. Ja, en voor degene die dan eh, heeft opgelet... en die eh, het allemaal eh, ja, goed in de gaten houdt... is er weer een onbetwiste nummer 1. Hij is nog steeds niet van zijn plek afgetrapt. Het is Gods plan. Drake God's plan, we komen zo bij die terug. They wishin' and wishin' and wishin' and wishin' they wishin' on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Like, no. I finesse down Western Road. Like, next. Might go down to God. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Hey, hey. She say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, Someone watching this shit close. Yep, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, road. Hey. Might go down as G-O-D. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah. And still bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Nog steeds nummer 1. Drake God's Plan. Blijf een oh. fijne plaat om erin te hebben. Zeker weten. Zeker, zeker, zeker. Heerlijk jongens, we zijn alweer aan het einde gekomen van eh, ja, alweer een eh, aflevering. Eh, week 35 was dit voor de Euro Breakdown. Ja, gaat hard. Ja, het gaat heel snel, het gaat heel snel. Jongens, we gaan de laatste minuutjes gaan winnen. Het was weer een veelbewogen uitzending. Drake natuurlijk weer op nummer 1. Gaat hij daar volgende week weer staan? Ja, we gaan het zien. Je moet het maar weten. En eh, ja, sorry Patrick, we wrijven het er heel even in. Maar je bent verslagen in eigen huis. Ja, ja. nou ja. Nou, eh, maar maakt niet uit. Erin. Je mag in principe, zullen, zullen we Patrick nu nog een kans gunnen om een categorie te kiezen? Voor volgende Voor week? volgende week, ja. oh jee. Ja, oh. jij mag een categorie kiezen. Ik? Ja. Ik kan kiezen. Jij mag kiezen. Hij kan niet kiezen. Ik kan niet kiezen. Nee, Kies gewoon. Dat, eh, categorie bouw nou, dat, gaat wel lukken. top. En dan ga ik allemaal van die archeologische vragen ga ik opduiken. Weet je, van 1500 jaar geleden. Weet je. Nou, dan, gaat zul je net zien dat hij dat, als, als je nu weer verslaat. In, in eigen huis. Ja, en wat, wat, eh, wat, gaan we dan doen? Wat, eh, Niks? Nou, ik weet niet of... Het, het, jaar is nog lang, hè? Oké. ik weet er nog niet zoveel van. Al staat het 8-0 straks. Het duurt nog even. Oké. Ik kom terug. Ja, nee, dat, eh, dat begrijp ik. Dus, nou dus dat, is, eh, dat is, eh, zijn de keuzes en kansen van deze week. Volgende week hebben we Tim Koemans in de, in de house om een eh, verslag te gaan doen. Nee, deze week was even lastig, maar hij gaat volgende week is hij er zeker bij. Dan gaat hij verslag doen van het inmiddels natuurlijk al begonnen Formule 1 seizoen. En dan gaat hij eh, dat iedere week doen tot natuurlijk het einde van dit seizoen dan weer. Dus ik ben benieuwd wat voor nieuws Tim eh, met, ons, met zich mee gaat brengen. Eh, volgende week hebben we natuurlijk ook weer gewoon DJ en MC Falafel in de tent. Daar gaan we natuurlijk ook weer de, tips van volgende week gaan we natuurlijk weer voorbereiden. En waarschijnlijk... Hè, misschien met het stukje tijd moet even een beetje passen gaan meten. Misschien dan, je moet het maar weten, even gaan verschuiven naar een week daarna. Dus dat, dat jullie allebei nog de kans hebben om jullie wat meer voor te bereiden. Mhm. Dus ja, dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben echt heel, heel, heel erg benieuwd. We gaan eh, afsluiten met de platen die eh, ook een eh, tijdje in de Euro Breakdown heb gestaan. En ik maakte altijd tenenkrommende grapjes over dit, over dit nummer. En als ik tenen zeg, dan moet Quinten het al wel weten. Nee, hij weet het niet. Hij weet het niet. Nee, ik weet het hij weet het niet. Ik denk, laat heel even die stilte vallen. Want nee, ik weet Quinten die komt nu in één keer met dat nummer, weet je. Dat weet ik zou het niet weten. Wat, oh. <laughs> Big fat tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe, girl. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. All tight when you tiptoe.